Citydijkers met het NOS Journaal. Het CDA gaat heel hard werken aan herstel van de verbinding met de achterban. Partijleider Hoekstra sprak naar crisisberaad tussen de landelijke top en de provinciale voorzitters... van de kloof tussen Den Haag en de rest van het land waar iets aan gedaan moet worden. Hoekstra werd niet duidelijk hoe hij het herstel van vertrouwen wil aanpakken. Het CDA kwam vanavond bijeen in een hotel in Maarsen om opnieuw te praten over het slechte stembusresultaat van vorige week. Volgens was het een goed en intensief gesprek. De Tweede Kamer gaat binnenkort toch debatteren over de gevolgen van de verkiezingsuitslag van vorige week. Eerst wilden de coalitiepartijen niets van zo'n debat weten. Het leidde tot stevige aanvaring tussen de regeringspartijen en de volledige oppositie. Uiteindelijk besloot de coalitie om de aanvraag van GroenLinks toch te steunen. Het debat over de grote verkiezingswinst van de BBB en de gevolgen die dat heeft voor de machtsverhoudingen wordt gehouden op 4 april. In Oeganda is een wet aangenomen die bijna alles strafbaar maakt voor LHBTI'ers. In het Oost-Afrikaanse land waren relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht al verboden... net als in ruim 30 andere Afrikaanse landen. Vandaag heeft het parlement in Oeganda een wet aangenomen waarmee iemand al strafbaar is... als diegene zich identificeert als LHBTI'er. Op seks met iemand van hetzelfde geslacht komt een levenslange gevangenisstraf te, te staan. Vier organisaties van verzetsleden uit de Tweede Wereldoorlog... willen dat de NTR een aflevering van de tv-serie Het Verhaal van Nederland aanpast. Die gaat over de Duitse bezetting en wordt zaterdag herhaald. Volgens de organisaties doen de makers net alsof het verzet in Nederland vrijwel niet bestond...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 Zien we dan. de nek van een giraf. Stone Island karaf. Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, batra's net een sommelier. Flesje hier van 2 bij 2 Chardonnay. Zo sweet als een crème brûlée. Give me some more, net de Rhymes. Ik heb mijn eyes van de prijs. Plangen op door die space en ijs. Kom mee op reis. Zet duister in mijn BMW in de kleur van de suikerspin. Kom slik, rik in het veld met een picknick. Met mijn mind op het thee, net tik, tik. Kom ik binnen, dan stijgt het kwik, tik. Chris Cross, pas die shots, geen het trick oh, oh, oh, Ik weet niet wie je bent, maar dat is zo precies waar ik nu zoek, dus hoe het loopt 106.9 ZFN ritme, van ZFM. Ik hoop dat ik binnen gewoon eventjes binnen Je stemming heeft een wisseling, nu ben je een herinnering. Ik ging achter geld aan en raakte verstikt erin. Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin. Nu zit ik. En ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Als ik kijk naar de tijd, is het echt gevlogen. Je hebt het high, ik ben net daarboven. Zij zegt hi, ik ben weggelopen. Zo van zij verpest geloven. Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag je gisteren met een vage gast. zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas. Stuur je naar de deur, schat, daar is je jas. En ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles voor nodig was Ik had besloten dat het over was Je hebt mijn grens bereikt, geen overmast. Nu wil je dreigen met nee, mag je zo niet zien Maar je hebt hem ermee en bovendien heb ik nog zoveel shit op jou Maar die dingen laat ik ook niet zien Ben je doof misschien, nu zijn de dagen lang Maar de nachten kort En stiekem op jezelf dat het anders wordt Maar wat zeker is, is dat het beter is jij verliefd op iemand anders wordt Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd Het lijkt alsof je in een film leeft Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt En ik helemaal niks van mijn kind verneem Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat Hoorde ik dat je met een gozer was ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt Maar ben niet boos op dat, niks daarboven boven dat En niemand anders moet je pijn verzachten Want ik zet je bij deze uit mijn gedachten Vreemd gaan is wat je van mij verwacht. Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten ik hoop dat ik binnendring, gewoon eventjes binnendring. Je stemming heeft een wisseling, nu ben je een herinnering. Ik ging achter cash aan en raakte verstikt erin. Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin.